jou nu al zo lang. Maar jij weet niet wat ik verlang. wat ga ik jou zeggen? Als ik droom, droom ik van jou en zie